Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed, ja, zo gaat die als die wezen moet. Dit is een kuis verhaaltje, geen woord is erin mis. Ik zing het in mijn taaltje, het netste dat er is. Dit is een melodietje, zo blank als pepermunt. Gewoon een aardig liedje, dat is verder dus geen punt. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die als die wezen moet. Ik kan dit rustig zingen, het is nu zoals het hoort. Ik zing nou over dingen waar niemand zich aan stoort. Dit is een keurig wijsje, gezongen met gevoel. En ieder aardig meisje weet toch wat ik bedoel. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die, als die wezen moet. puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed. Ja, zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat die goed, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die als die wezen moet.